City Dijkers met het NOS Journaal. Rob Jette kan op zoek naar ministers voor zijn kabinet. De Tweede Kamer stemde in om hem te benoemen als formateur. En daarmee is het nieuwe kabinet een stap dichterbij. Jette wil deze week met de VVD en het CDA al afspreken... hoe de verdeling van de ministersposten eruit gaan zien. Hij heeft er al vooral nagedacht met de andere partijen... maar definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt. Waarschijnlijk wordt er komende middag meer over bekendgemaakt. gemaakt. Het is oppassen in het noorden van het land. Het ijzelt in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland. Rijkswaterstaat waarschuwt mensen niet de weg op te gaan. Vanwege de gladheid werden eerder vanavond al maatregelen genomen. Zo reden in Groningen, Drenthe en Friesland na half negen geen bussen meer. En sporthallen en zwembaden gingen eerder dicht. Ook morgen gelden nog maatregelen. Zo gaan scholen en bibliotheken pas later in de ochtend weer open. In de VS is de gedeeltelijke sluiting van de overheid weer voorbij. Het hele congres is het eens geworden over een financieringspakket... waarmee ambtenaren van de landelijke overheid weer kunnen worden doorbetaald. De overheid lag deels plat omdat er oneenigheid was over de begroting van het ministerie... waar de omstreden immigratiedienst ICE onder valt. Er is nu afgesproken dat het ministerie tot halverwege deze maand wordt doorbetaald. Tot die tijd kan er verder onderhandeld worden over extra restricties voor ICE. In Libië is de zoon van oud-dictator Gaddafi gedood. Zijn adviseur zegt dat hij thuis is omgebracht door meerdere mannen. De zoon van Gaddafi werd lange tijd beschouwd als opvolger van de dictator. De laatste jaren verdween hij alleen steeds meer op de achtergrond. Het weer, af en toe regen. In het noorden is het net onder nul, waardoor het dus op veel plaatsen glad kan zijn. In het zuiden is het niet kouder dan een graad of 4.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 It's all about faith and a deeper devotion. It's all about soul. Cause under love is a stronger emotion. She's gotta be strong. There's so many things getting out of control. Should drive her away. Why does she stay? all about soul.